7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Asielzoekers die overlast veroorzaken... mogen niet gratis met een aparte bus worden vervoerd. Die oproep heeft de Tweede Kamer gedaan aan staatssecretaris Harbers. Die had zelf ook al gezegd dat dat niet de bedoeling is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil een aparte busverbinding instellen... tussen Emmen en het asielzoekerscentrum in Ter Apel... omdat een aantal asielzoekers overlast veroorzaakt. Op deze manier moeten andere reizigers worden beschermd... tegen agressie en bedreigingen. Het zou om een proef gaan van drie maanden. Saoedi-Arabië heeft 37 mannen onthoofd wegens terroristische misdaden. Twee lichamen zijn enkele uren aan palen gehangen ter afschrikking, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. De mannen waren ter dood veroordeeld voor onder meer bomaanslagen, het doden van beveiligers en samenwerking met vijandelijke organisaties. Zo staat het in een verklaring van het ministerie. In Soest zijn stoffelijke resten gevonden in een onderzoek naar een vermiste vrouw. De politie onderzoekt of het gaat om het lichaam van de vrouw van 52. In januari zou ze in een e-mail hebben aangekondigd dat ze naar het buitenland vertrok... en daarna werd niets meer van haar vernomen. Eerder vandaag werd de partner van de vermiste vrouw aangehouden. Hij had zich bij de politie gemeld met informatie over de vermissing... en daarna werd ook nog in Soest een huis eh, onderzocht. In Enschede is een huldiging van FC Twente aan de gang, voor het stadion. Die voetbalclub werd gisteren kampioen van de eerste divisie. Dus volgend seizoen speelt FC Twente weer in de eredivisie. Er waren honderden mensen aanwezig bij de huldiging. Het weer, Toenemende bewolking en mogelijk valt lokaal een bui. Morgen wordt het 21 tot 25 graden en dan zijn er verspreid stapelwolken. Later op de dag ontstaat weer lokaal een regen- of onweersbui... en in de avond is er kans op meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is voorbij, met uitzondering op de A9, Alkmaar-Diemen. Daar rijdt het nog wat langzaam tussen Batuverdorp en Amstelveen-Oost vanwege een kapotte auto.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town.